Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Een oud-inspecteur bij een bedrijf dat vliegtuigonderdelen maakt voor Boeing... zegt in een interview dat er geregeld onderdelen met wel 200 gebreken de fabriek uitgingen. Volgens de klokkenluider wist Boeing daarvan. Sinds in januari een deurpaneel losliet van een Boeing-toestel wordt fout op fout ontdekt. Na twee maanden heeft eh, Martijn Krabbe weer van zich laten horen via Insta. De tv-presentator heeft kanker, werd eerder bekend. Om welke vorm het gaat is niet bekend gemaakt. Nu meldt hij dat de resultaten van de eerste scans binnen zijn en dat hij geluk heeft. De resultaten zouden er goed uitzien. Wel zegt hij dat het nog te vroeg is om te zeggen wat er nu eigenlijk aan de hand is. Jutta Leerdam sluit zich niet aan bij een bestaande schaatsploeg en gaat alleen verder. Dat meldt ze op haar socials. Volgens verslaggever Robert de Rijk heeft Leerdam de afgelopen weken wel met veel teams gesproken, maar kwam het niet tot een deal. Na lang dubben heeft ze toch besloten om alleen verder te gaan en dat is vooral omdat ze echt haar eigen gevoel wil volgen. Bij al die ploegen was het toch dat ze zich moet aanpassen aan de trainer, aan het trainingsschema. En nu is ze helemaal vrij om haar eigen ding te doen. Ja, dat is de grootste reden waarom zij denkt dat dit de beste route is naar de Olympische Spelen. Sinds 2022 reed Leerdam voor Jumbo-Visma. Nederlandse bierbrouwers willen dat de regels over alcoholvrij bier duidelijker worden. Want wanneer mag je iets alcoholvrij noemen? Nou, dat is in elk Europees land anders. In Nederland mag bier alcoholvrij heten als er maximaal 0,1% in zit. Maar bijvoorbeeld in België en Duitsland wordt een half procent ook nog gezien als alcoholvrij. En als er eh, buitenlands bier in Nederlandse schappen terechtkomt... is er helemaal geen touw meer aan vast te knopen. Dat zegt de branchevereniging. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de import van Duits alcoholvrij... zoals ze dat in Duitsland noemen, bier naar Nederland... dan krijg je inderdaad een rare situatie... dat in de Nederlandse schappen kan een Duits bier staan... wat alcoholvrij is. Dat mag je dus in Nederland verkopen als alcoholvrij. Terwijl de Nederlandse brouwers moeten dat verkopen als alcoholarm. Dus dat is wel verwarrend. Ja, de brouwers vinden het ook verwarrend dat termen die hetzelfde lijken... allemaal net iets anders betekenen. Zoals 0.0, alcoholvrij, non-alcoholic en alcoholarm. Het weer, de rest van de dag droog en veel zon bij een graad of 18. Alleen in het noordwesten kan het zo meteen wat gaan motregenen.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 Op een plein in Malmö is een protest aan de gang tegen de deelname van Israël aan het Eurovisie Songfestival. Israël doet vanavond mee in de tweede halve finale. Er zijn geregeld vliegtuigonderdelen met gebreken geleverd aan onder meer Boeing. Dat zegt een klokkenluider van een leverancier. Sommige onderdelen hadden meer dan 200 gebreken en Boeing zou daarvan hebben geweten. Israël is in de stad Nazareth een kantoor van de Arabische nieuwszender Al Jazeera binnengevallen. Onlangs nam de Israëlische regering een wet aan die het mogelijk maakt om kantoren van buitenlandse media te sluiten.